Gisteren deden 13.000 mensen dat zonder afspraak. Een record voor die priklocaties, zegt de GGD. Deze jongeren in Enschede wilde het eerst niet, maar ging het toch overstag. Voor mij is het echt eh, puur dat die QR-code, want ze worden steeds, ja, je kunt steeds minder dingen op een gegeven moment doen. Ja, daar heb ik eigenlijk niet heel veel zin in. Maar... Ik heb ook wel wat vrienden die, die doen het per idee gewoon niet. Dus eh, nee, ja, ik ken wel een paar mensen die de je bent het er niet echt mee eens, laat maar zeggen. Ik dacht, ja, het is wel iets makkelijker als ik nu ga vaccineren. En het maakte mijzelf eigenlijk helemaal niet zo heel veel uit. Ook in de ziekenhuizen liggen weer meer mensen met corona. En op de Europese coronakaart kleuren acht Nederlandse provincies nu donkerrood. Het hoogste niveau. Burgemeester Abu Taleb is boos op de Feyenoord-hooligans in Berlijn. Er werden er gisteravond 58 opgepakt die uit waren op vechten. De Duitsers hadden van tevoren juist de Feyenoorders een warm welkom beloofd, zegt Abu Taleb. En blijkbaar hebben, eh, heeft een groep eh, eh, die daar aanwezig is toch weer kans gezien om ja, de naam Rotterdam en de naam Feyenoord te vergallen. Ik kan niet anders zeggen. Vanavond om 9 uur wordt de wedstrijd in de Conference League tegen Union Berlin gespeeld. Liefhebbers van dancemuziek kunnen vanaf vandaag in Amsterdam hun hart ophalen. Daar is museum Our House geopend. Het eerste museum dat bezoekers meeneemt in de geschiedenis van de dancecultuur. Dit is een van mijn stokpaardjes. We staan hier voor een soort uitgeklede eh, DJ-set... waarin je dus eh, stap voor stap geleerd krijgt hoe je een plaat eh, moet mixen. En dat is niet makkelijk. Dit is ook voor mensen als bijvoorbeeld mijn moeder... die nog altijd zeggen, ja, jij met je computermuziek... en wat doen ze nou eigenlijk? En ze staan daar maar. Even op start drukken. Ja, dat kan toch iedereen, weet je wel. Nou, ik tegen die mensen die dat vinden, eh, wil ik wel eens zeggen, probeer het eens. het museum zit in de Amsterdamse Club Air en s'avonds wordt de boel omgebouwd zodat de bezoekers ook nog een feestje kunnen bouwen. Het weer, het wordt vanavond op de meeste plekken droog. Het koelt flink af, plaatselijk tot iets boven nul. Dan kan ik weer mist komen. Morgen grijs, later misschien wat zon en een graad of 12. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Helene Geest van de AWB. Het is behoorlijk druk in de regio. Onder andere heel veel vertraging op de A5, Hoofddorp Amsterdam... voor de aansluiting met de A10. Vanaf knooppunt Raasdorp is de vertraging 40 minuten. Op de A6 Muiden-Lelystad 22 minuten tussen Almere Regenboogbuurt en Lelystad... Op de A7 Zaanstad-Horen zijn problemen met de spitsstrook daar. Die gaat niet open. Vanaf Zaandam levert dat ongeveer 4 kilometer op. De verdraging valt wel mee daar. Maar op de A10, de ring van Amsterdam, wel een hele lange file aan de westkant van de stad. Tussen Amsterdam Slotermeer en en Koenplein is de verdraging 25 minuten. En ook aan de oostkant op de A10 tussen Knopend Watergraafsmeer en Landsmeer 20 minuten verdraging.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 One more time. A celebration. You know we're gonna do it right tonight. Hey, just it. Music's got me feeling the need. Need. Come on, alright, we're gonna celebrate one more time. Celebrate and dance so free. Music's got me feeling so free.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 Got me feeling so free. We're gonna celebrate, celebrate and dance so free. One more time. This got me feeling so free. We're gonna celebrate, celebrate and dance so free. One more time. This got me feeling so free. We're gonna celebrate, celebrate and dance so free.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 Het demissionaire kabinet wil daar volgende maand mee beginnen. Eerder is volgens minister De Jonge niet goed mogelijk. Maar de Tweede Kamer wil dat dus wel. Het HPV-vaccin beschermt tot 87% tegen baarmoederhalskanker, blijkt uit een langlopend Brits onderzoek. De beste bescherming wordt behaald als meisjes op 12 of 13-jarige leeftijd worden ingeënt. In Nederland neemt ongeveer 60% van de meisjes de prik. Op de EK Korte Baan zwemmen heeft Kira Toussaint goud gewonnen op de 200 meter rugslag. In Rusland klopte de 27-jarige zwemster de Italiaanse titelverdediger Margherita Pantiera. Het weer, morgen af en toe zon, maar ook kans op een bui en het wordt dan een graad of 12.